uur. kunnen met het NOS Journaal. Van bidprentjes, herinneringen aan overledenen die worden uitgedeeld bij uitvaarten. De 49-jarige man gaat zo ver dat hij nabestaanden stalkt, bedreigt of mishandelt. Volgens 1 Limburg zou hij zich dit keer hebben voorgedaan als vrijwilliger van twee parochies en een zorgcentrum... om zo bij mensen binnen te komen die net iemand hadden verloren. De man kreeg in 2005 TBS na zijn straf viel hij al gauw terug in zijn oude gedrag. In 2015 kreeg hij 20 maanden cel. Nederlandse huishoudens zijn in 2016 in doorsnee rijker geworden. Komt door de stijgende huizenprijzen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Er kwamen in 2016 in ons land in totaal 9000 miljonairs bij. In het Noord-Hollandse Laren was het doorsneevermogen het grootst. Verder valt op dat zes van de tien rijkste gemeenten in Noord-Brabant liggen zijn onder meer Oorschot, Hilvarenbeek en Alvekaam. In Rotterdam is het doorsneevermogen het laagst met 1900 euro. Er wordt niet meer gezocht naar een vermiste veerboot in de Stille Oceaan, melden de autoriteiten van de Kiribati-eilanden. Tweeënhalve week geleden verdween de katamaran met vermoedelijk meer dan 80 mensen aan boord, onder wie veel kinderen. De boot was onderweg tussen twee eilanden. Zeven opvarenden zijn gered, ze dobberden dagen rond in een reddingsboot. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is gaat door. Overlevenden zeggen dat de boot al op de eerste dag zonk. De boot was mogelijk al voor vertrek beschadigd. De Zuid-Afrikaanse president Zuma is onder bepaalde voorwaarden bereid tot een waardig vertrek. Dat hebben leiders van Zuma's ANC-partij gezegd tegen Zuid-Afrikaanse media. Zuma sprak gisteravond met de nieuwe ANC-leider Cyril Ramaphosa, die ook de beoogde nieuwe president is. Zuma's termijn loopt pas in 2019 af, maar de druk op hem neemt de laatste weken sterk toe. De president wordt verdacht van grootschalige corruptie en witwassen. Het weer, het blijft vannacht helder bij min 4 tot min 8. In Limburg kan nog lichte sneeuw vallen. Morgen zonnig, droog, weinig wind en ongeveer 2 graden. Dit was het NOM.